Daar deden ongeveer duizend mensen mee aan de manifestatie. Tegenstanders gooiden met stenen en flessen waarna de massaal aanwezige politie ingreep. Rechtse groeperingen in Belgrado hadden al aangekondigd dat ze de gay pride zouden verstoren. Ze hadden gevraagd om een verbod, omdat homoseksualiteit niet overeenkomt met hun ideeën over tradities en familiewaarden. De Amerikaanse soulzanger Solomon Burke is overleden. Hij kwam vanochtend aan op Schiphol met een vlucht uit Los Angeles voor een optreden met De Dijk in Nederland. Volgens de marechaussee is hij overleden in het toestel na de landing. Een van zijn bekendste nummers is Everybody Needs Somebody to Love, dat een klassieke werd nadat het werd gezongen door de Rolling Stones en de Blues Brothers. Solomon Burke was 70 jaar. De reisplanner op de site van de NS werkt niet. Juist vandaag rijden veel treinen anders dan normaal. NS en ProRail testen een speciaal schema dat ze willen gebruiken bij extreem winterweer. De NS adviseert om tijdelijk de site 9292ov.nl te gebruiken. Door de proef treinen vandaag op andere tijden, zijn reistijden soms langer en moeten er vaker worden overgestapt. De Chinese winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Liu Xiaobo, heeft vandaag van zijn vrouw gehoord dat hem de prijs is toegekend, heeft een familielid gezegd. De mensenrechtenactivist zit een gevangenisstraf uit van 11 jaar en daarom wist hij nog niet dat hij de Nobelprijs krijgt. De Chinese regering is woedend en zegt dat de prijs aan een crimineel wordt gegeven. In de Formule 1 is de grote prijs van Japan gewonnen door Sebastian Vettel. coureur van Red Bull was vannacht...